Multinationals als Shell en Philips betalen daardoor weinig tot geen vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Utrecht in opdracht van het tv-programma Zembla. De Maas in de wet is al 30 jaar bekend, maar nu is uitgerekend hoeveel dit de schatkist kost. 16 miljard per jaar dus. Pieter Lakenman gaat namens de stichting Hypotheekleed schadevergoeding eisen bij de Nederlandse Bank. Hij vindt dat de Nederlandse Bank als toezichthouder is tekortgeschoten. De Centrale Bank had al een kleine twee jaar geleden moeten ingrijpen bij DSB, toen volgens Lakenman al duidelijk was dat DSB op termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht voelt niets voor het alternatieve reddingsplan van de DSB-bank. De stichting vertegenwoordigt mensen die meer dan 100.000 euro spaargeld bij DSB hebben of een achtergesteld deposito. Ze is bang dat spaarders, als DSB een doorstart maakt, toch nog hun geld weghalen en de bank alsnog omvalt. Het Pakistanse leger meldt dat bij het grondoffensief tegen de Taliban zeker 60 extremisten zijn gedood en er zijn ook zes militairen omgekomen. De grondaanval begon gisteren en is gericht op Taliban-strijders in Zuid-Waziristan aan de grens met Afghanistan en die plegen de laatste tijd in Pakistan veel aanslagen. Epke Zonderland heeft op de wereldkampioenschappen turnen in Londen zilver gewonnen op de rekstok. Het goud ging naar de Olympisch kampioen Zhu Kai uit China. Eerder vanmiddag werd Zonderland nog zesde in de brugfinale. Jeffrey Wammes werd achtste en laatste in de sprongfinale door een mislukte tweede sprong. De voetbaluitslagen Groningen-Utrecht 0-0, NEC-ADO ook een gelijkspel 1-1, VVV-Roda ook 1-1 en Sparta-Feyenoord is nog aan de gang. Het weer steeds meer bewolking, in het westen wat motregen. Morgen nog meer bewolking, maar wel vrijwel overal droog. En net als vandaag een graad of 12.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 Ja, maar ik hoor nu wat anders. Ik hoor helemaal niks. En nu niet meer. Daar komt hij. Eh, dat kan gewoon niet missen. Ja. Een van jouw favorieten? Een van mijn favorieten, ja. ja dat, eh, dat is genoegzaam bekend. Ja, en eh, gewoon ook een mooie live, krakende live opname, mag ik wel zeggen. dat <laughs> leek wel een knetterend haardvuurtje op de achtergrond. Ja, echt, echt uit de beginperiode van, van zijn carrière. Goed, um, eventjes een klein agendapunt alvast. Nu al? Jawel, ik heb er een paar namelijk. Uh, komend weekend eh, treedt eh, Joanne Shaw Taylor, een Engelse, op in, in Eindhoven, in Café Willemina. En zij heeft al door heel Europa getoerd met de superband. met onder andere Candy Dulfer, Jimmy Cliff en Dave Stewart. Jimmy Cliff natuurlijk ook een hele bekende in de wereld. En dat gaat gebeuren in Eindhoven. Eh, dat zei ik al. Eh, om 16.30 uur en de entree is 7,50 euro. En het vindt plaats waar? In café eh, Wilhelmina in Eindhoven. Oké. Dan het weekend erop, dan is er de bekende bluesnacht van Sliedrecht. is bekend die is vorig jaar voor het eerst gehouden en dat is ontzettend succes geworden. En 24 oktober is het weer zover. Dan uh, treden onder andere op uh, Buck Henderson, Rob Orlemans, Fried Bourbon en Red House. En daar moet je echt bij zijn. De tickets kosten 15 euro per stuk. Fried Bourbon, dat klinkt een beetje als Roadhouse Kill. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. <laughs> nou, we gaan gewoon eh, een beetje de jazzy kant op nou. Maar het eh, blijft blues. Jimmy Griffin. Thank mm-hmm. you. Thank you. lekker hè? Duke Joint, een groep uit uh, eh, ons eigen provincie Zeeland. Die al 25 eh, jaar eh, aan de bak timmeren, Jacques. Het is wat. Het is wat, hè? En ja, ze zijn in de blueswereld echt wel bekend. Ze hebben met grote jongens ook opgetreden. Alleen bij het grote publiek moet dat nog komen, denk ik. Nou ja, <clears throat> maar dat zie je vaak met bluesgroepen. Hè? Zeker tegenwoordig. Die blijven rond darren in een bepaald circuit en komen eigenlijk niet verder. Dat is, eh, dat is gewoon jammer, maar het is niet anders. Wij proberen er in ieder geval iets aan te doen. Ja, we, we doen ons best in ieder geval. Akela. <laughs> ja, jij weet wat, hè? Ja, iets ouds. Ongetwijfeld. En dat gaan we nu luisteren. Komt-ie. Your Blues bent En <laughs> Jacques ja, die zit er heel goed eh, bij. Want het is een Oostenrijkse groep. Die ook al een tijdje aan de weg timmert. En gewoon lekkere bluesmuziek eh, recht toe en recht aanbrengt. Een vreemde samenstelling trouwens de band. Want eentje komt uit Wenen. andere komt uit Oost-Tirol. Ja. Die, oost jodelt <laughs> ganz goed. En dan hebben we nog een Herfried Knap. Bas maar die komt uit Salzburg. Ja, en dan hebben we ook nog eh, Charlie Furtner uit St. Polten. Pulten. Ja, in het is in ieder geval een, eh, een, een, lekkere groep die lekkere muziek eh, maakt. En daar houden wij wel van. Ja. 31 eh, oktober, zaterdag 31 oktober, is er in Nijmegen een bluesfestival. In het partycentrum Triavium. Triavium. En dat begint om 8 uur. En daar treden op eh, Michael Dudson uit Amerika, Chicago Blues, eh, Clemens van der Ven en zijn band. En die noemt zichzelf de Nijmeegse troubadour. En hij brengt de enige echte bluesrock, claimt hij. Of het waar is, een andere. Kunt mij, kunt u mij vertellen wat bluesrock precies is? Ja, nee. Denk, ik denk niet dat daar een, eh, een bepaalde een, eh, definitie voor bestaat. Ja, dat is gewoon een goede kreet. En dan eh, X-Ray Blues Band. Uh, tribute aan Steve Ray Vaughan. De aanvang is om 8 uur. De zaal gaat om 7 uur open. In de voorverkoop kosten de tickets 12,50 en aan de zaal 15 euro. En u kunt ze bestellen bij www.bookingblues.com. Verder met muziek. Ja? Ja, jij wat klaarstaan. Ja, we gaan een beetje, beetje zo de blues gospel kant op. Met eh, ja, een hele oude bekende. Vroeger was ze niet van het televisiescherm weg te slaan. Tegenwoordig eh, hoor je niet zoveel meer van haar. Maar ze speelt op een hemmende B3 en dan is het altijd goed. Ja, standaard. Sometimes I'm up. Sometimes I'm down. Oh. trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Lord. Lord. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. ja, onmiskenbaar Neil Young, onze Canadese vriend. Met een, eh, nummer van een eh, album uit 1992, Harvest. En eh, lekker, lekker muziek gewoon. Ja, En daar geniet jij van, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Ja. het, is, het, is, gewoon muziek waarbij je eigenlijk voor een haardvuur moet zitten met een goed glas wijn. En een mooie vrouw naast je. En dan naar deze muziek luisteren. Geweldig. Nou, daar zal ik dan maar niks op zeggen. <laughs> goed, um, een hele oude meester in het bluesvak, John Mail, heeft een, eh, een nieuwe album gemaakt. 76 jaar alweer. En hij is still going strong. Hij, eh, het nieuwe album heet Tough en het is... Eh, in september is dat gekomen. Er staan 11 nieuwe nummers van hem op. En uiteraard van harte aanbevelenswaardig. Onder andere te verkrijgen bij bol.com. hey, we maken geen reclame. Oh, neem me niet kwalijk. Eh, moet ik wat of doe jij wat? Nee, hij loopt al voor jou. Dus- oh, loopt hij al? Nou, dan gaan we luisteren naar eh, Paul Butterfield Blues Band. Nou, dat moet je me toch eens verklaren. Paul Butterfield Blues Band met een strijkje op de achtergrond. Het is niet te verklaren, maar daarom is het weer zo apart. is, niet <laughs> dat is toch wel leuk? ja, eh, wat, is, wat is, wat is, wat is, is dat ja, toch? vanzelf starten. Daar weet ik helemaal niks van. Ik snap dat ook niet. Maar goed, eh, ik heb wel weer iets anders klaarstaan eigenlijk. Ja, ik ook. Oh, nou, nou kom maar dan hou je van twee, twee grootheden die, waarvan je niet verwacht dat ze ooit zouden samenspelen, die ineens gaan samenspelen? Alles wat, eh, wat grootheden betreft in de blueswereld, daar hou ik van, denk ik. Nou, dan hebben we het over eh, Jimmy Smith ja? en Touch Mahal. hey, aparte, eh, aparte combinatie. Dat dacht ik. En het nummer heet Strut. baby, baby, baby. Shook sugar, that's all right with me. Baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. Honey, you can have my juicy, juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. love me when I laid across my bed. Never said you love me when you lay across my bed. Baby, you were drinking your white light and talking all out your head. You said, baby, baby, baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all blabbing me. You can have my juicy lumber, don't you? Throw it in the deep blue sea. a kiss. Nobody will ever see. Let's find an empty street with a lane. how lovely you are. There's no one looking, so it's okay to smile. There's no one allowed here Cause nobody can see There's nobody looking So for now we can